Ze noemen ons piraten van de eten. De jongens met hun zenders in het klein. We zitten aan de band op zoveel meter. Het kan iedere keer ons laatste plaatje zijn. zien. Gaan wij weer door, ondanks het risico. We kiezen aan de band onze positie. Het is een hobby en dat blijft ook zo. We zijn weer, onze studio is ons domein. We draaien de plaatjes keer op keer, misschien zal dat altijd zo zijn. En menig amateurorkest werd door de piraat bekend. Zij danken daarvoor en met hen de rest voor het publiek is de piraat erkend. de jongens met hun zenders in het klein. We zitten aan de band op zoveel meter. Het kan iedere keer ons laatste plaatje zijn. En wordt een Het is een hobby en dat blijft ook zo. Toen kwam er voor ons een nieuwe wet, het was al zo vaak gezegd. Veronica werd het eerst ontzet, het werd aan de ketting gelegd. Het was een waarschuwing Zoek weer door, ondanks het risico. We kiezen aan de band onze positie. Het is een hobby en dat blijft ook zo. Het is een hobby en dat blijft ook zo.